Een belangrijk signaal, zegt voorzitter von der Leyen. is a very defining moment and a very good day for Europe today. There can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova and Georgia in these troubled times. Dat betekent niet dat er snel getrouwd gaat worden. Oekraïne moet flink nog wat doen voordat de onderhandelingen beginnen. Er is een streep gezet door een belangrijke wapenwet in de staat New York. De hoogste rechtbank in Amerika wees de wet af. Die bepaalde dat je, met, dat je alleen met een goede reden een vergunning kreeg om met een wapen rond te lopen. Maar nu mag dus iedereen een vergunning aanvragen. Twee burgers dienden tegen de wet een bezwaar in samen met de wapenlobbygroep. Het college in Almere, dus de burgemeester en wethouders, zijn opgestapt. Dat heeft te maken met de tuinbouwtentoonstelling De Floriade. Eerder vandaag werd bekend dat Almere ongeveer 34 miljoen euro moet bijleggen... om de tegenvallende bezoekersaantallen op te vangen. Geld dat daardoor wegblijft bij inwoners die het zwaar hebben, zei een emotionele wethouder. Waar ik aan moet denken is wat, wat, we zeggen tegen mensen die het zwaar hebben onder de, de inflatie van dit moment, die hun energielasten niet kunnen betalen dat we dan als gemeente deze boodschap moeten geven. Dat raakt me. En Vierdaagse held Bert hangt zijn wandelschoenen aan de wilgen. Hij is 90, heeft de wandeltocht vaker uitgelopen dan wie dan ook. 71 kruisjes heeft hij thuis liggen. Toen hij vijf jaar geleden voor de 70ste keer over de finish liep... kreeg hij van de organisatie een speciaal gouden kruisje. Wees er zuinig op Bert. Zou ik zeker doen. Want eh, hij is en in materiële en in emotionele zin eh, uitermate kostbaar. Ja, ik, eh, het, is, het is niet onder woorden te brengen. Het is ongelooflijk. Ik voel me nou net echt wereldkampioen. Er kwam daarna ook nog een 71ste keer, maar daar blijft het bij... want Bert heeft inmiddels een pacemaker en de ziekte van Parkinson. Maar zijn record blijft nogal even staan, want de deelnemer die hem op de hielen zat...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 Be somebody who ain't afraid to take a shot. Yeah, I wanna be somebody sitting on top. somebody makes my hometown proud. Somebody, somebody's gonna call if the truck breaks down. Be somebody whose road's gonna go an extra mile. Somebody someday that's gonna make some girl's daddy wanna walk her down got it all. Somebody, somebody's gonna tell everybody that I was somebody when I'm gone. But at the end of the day, I pray the good Lord see that I just wanna be somebody. Somebody don't luistert weer naar de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass muziek. Mijn naam is Astrid van der Kaai en ik heb weer een hele playlist vol voor je... met onder andere natuurlijk nummers van het Spotlight album... de Nashville Spiegelplaat, de maandartiest, de digitale brievenbus... kortom van alles en nog wat. We openen de show met Adam Sanders en I Wanna Be Somebody. En nu gloednieuwe bluegrass van Christy Cox. Dit is Good Morning Moon. Oh, appreciate you hanging out with me last night, my friend. We made it through another je hebt een... Eh, E-mail! Via info.nashvilleradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Travis Pickering uit Canada. Hij is al lang geen onbekende meer in de Canadese country scene. En dan op dit moment genomineerd voor vijf awards daar. En een nieuwe single luidt, en die ga je dus nu horen. Dit is Falling. I feel like I'm falling. Like I'm falling for you. And I feel like I'm falling Right back where I wanted to Well, it might just be the sunshine and the beer But oh, this could be this feeling from within. If it's love, I'm falling in. God, I hope that you're feeling it too. So I guess I'll start with hello. If I hesitate, I'll never Travis Pickering uit Canada in onze digitale brievenbus. En dat komt natuurlijk nog vaker voorbij in deze show. Maar nu gaan we eerst naar de bloemenwinkels. Dit zijn Ernest en Morgan Wallen en Flower Shops. It's a beautiful day, she's been crying take The or down 25. Op zondag 3 juli speelt Hilde Vos samen met haar band in paviljoen Bloemert in Midlaren. Wil je daar ook bij zijn? Neem dan een kijkje op paviljoenbloemert.nl ook Jara Beek zit niet stil en zij heeft al een aantal optredens achter de rug deze maand. Maar op 25 juni kun je haar zien en horen op de Western Experience in Rosmalen. Voor meer info ga je naar de website van de westernsexperience.com. De heren van Home Free hebben zich gewaagd aan een eh, Randy Travis klassieker. Ze hebben Forever and Ever Amen opgenomen. Deze single is nu uit en kan je gaan beluisteren. Texas country zanger Aaron Watson komt 17 juni met een nieuw album Unwanted Man uit. Op dit album 11 nummers waaraan Aaron er zelf heeft meegeschreven en geproduceerd. Liefhebbers van de serie Yellowstone moeten nog even wachten, maar seizoen 5 van deze hitserie komt er echt aan. Dit was het Nashville Show News van week 25. Tot volgende week. it's the same old dan moet ik toegeven. Maar je hebt in ieder geval wel de ruimte. Dat was Barbara Mandrell en Sleeping Single in het dubbelbed uit 1978. Chris Stapleton is nog steeds onze maandartiest. En ik heb daar nu muziek eh, voor je van klaarstaan. Op 1 december 2017 kwam het derde album van hem uit. From a Room Volume 2. Het album leverde Chris een Grammy-nominatie op. En je gaat nu luisteren naar Trying to Untangle My Mind. Well, lot of whiskey in my time. And I've held a lot of women that were fine. And I've made a little money. I blew every dime trying to untangle my mind. Well, I've made a lot of choices that were wrong. Stapleton, Trying to Untangle My Mind. En nu volkmuziek van de Water Warblers. Dit is Wishing Well. die al sinds 2014 bij elkaar zijn. En spreek hun naam maar eens drie keer achter elkaar uit. De Sweetwater Warblers met Wishing Well, oftewel de wensput. Nu de 1996, Double Trouble. En dan krijg je zeker met deze twee, Travis Tritt en Marty Stewart. Well, I got a buddy at the factory. I know him, he knows me. We were talking on the line today. he had to see. I told him all about you. He said, man, that's strange, she's my girl too. Well, hello, baby, it's me again. Your country daddy, your sweet boyfriend. Guess what I heard out on the street? Yeah, they say you've been running round. You got double trouble coming down. You got double trouble, can't you see? You can't be in love with him and be around with me. You got one man in the country and one man in the town. You got double trouble coming down. Oh, yeah. Met nu country uit Nederland. Nou, Nederland was dit. Lana Wolf met de Biggest Fan in Town. Even country muziek naar Americana. Steve Earle en Alison Moore. Dit is Heaven or Hell. my your blackbird spark inside And it's all I can do To keep telling myself There ain't no way You're gonna do me like you did then I'm standing my ground on feet of clay tussen Steve Earl en Alison Morar en Heaven or Hell. We gaan weer naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Engeland. Want Louise Parker bracht op 3 juni haar nieuwste single uit. En die hoor je nu, dit is Tequila Sunset. I want you all myself, is that selfish? nobody else, I'm not faking Anyone's here got tunnel vision? Give me permissions, come over there. Run my fingers through your hair. The temperature's high and I'm melting. And a clear blue sky's got me dreaming. About the touch of your skin, it leaves me breathless. And I'm restless, give you control. Anyway, your hands want to go. Marvin Gaye just in your t-shirt Your love is mountain high and I'm feeling it Spend all my time in your clothes and nothing at all I'm feeling comfortable staying in all day When we're going all the way me remembering keyless lines we had way back when. I wish summer would never end. I'm not asking for forever. Let's just start with your number. gaan een ons Spotlight album. En daarvoor ben ik heel diep in ons Nashville archief gedoken. We gaan naar 1967 voor het negende album van Loretta Lynn. En dat heet Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind. Het album werd geproduceerd door Owen Bradley, die een van de personen is die verantwoordelijk is voor de Nashville Sound in de jaren 50 en 60. Je hoort als eerste het nummer Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind, dat door Loretta en haar zus Peggy Sue Wells werd geschreven. En daarna Tomorrow Never Comes. Dit is het Nashville Spotlight Album. Well, you thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been Spotlight album. twee nummers van ons Spotlight-album... Don't Come Home a Drinking with Loving on Your Mind van Loretta Lynn... en wie het tweede nummer herkende en dacht van... god, dat heb ik toch eerder gehoord? Dat klopt, want in 1945 was het natuurlijk Ernest Tapp... die voor het eerst Tomorrow Never Comes opnam. Nu weer muziek uit Nederland. Dit is het hele mooie Broken Heart Waltz van Patrick Koers. Loving her was easy Her beauty kept teasing me Gave love like never before But the years went by And her love slowly died Now I'm standing alone on this floor what's true or false. There ain't nothing left to say. I'm dancing the broken heart wall. in pain 1975. Emmylou Harris en I Really Had a Ball Last Night. En nu weer muziek van Chris Stapleton. Hij kreeg een nominatie voor beste country nummer. Dit is Miljonair. Show. me I've been praying to you faithfully I'm not saying I'm a righteous man But Lord, I hope you understand You've been a king since the dawn of time All I'm asking is a little less crime hard for the devil to do But it would be easy for you Lord, I hope this day is good I'm feeling empty and misunderstood I should be thankful, Lord, I know I should But Lord, I hope this day is good for my pearls